met het NOS Journaal. De politie in Brabant is dringend op zoek naar drie tieners. Het gaat om een jongen en twee meisjes. Ze zijn woensdagavond voor het laatst gezien... en zijn volgens de politie waarschijnlijk lopend vanuit het dorp Sleeuwwijk vertrokken. Waarheen is niet duidelijk. Tot nu toe ontbreekt ieder spoor van de drie kinderen. De politie spreekt van een ernstige vermissing. Na twee dagen debatteren kan het nieuwe kabinet van premier Jette aan de slag. Oppositiepartijen waren erg kritisch op een aantal plannen waaronder het verhogen van de AOW-leeftijd. Een meerderheid van de Kamerleden riep het kabinet op om te kijken of die maatregel verzacht kan worden. Ook moet het kabinet opnieuw kijken of er meer gedaan kan worden om armoede tegen te gaan. De Pakistanse minister van Defensie zegt dat zijn land nu in oog de Taliban in Afghanistan. De twee buurlanden voeren al dagen dodelijke aanvallen over en weer uit. Gisteren viel Pakistan de Afghaanse hoofdstad Kabul aan als vergelding op een eerdere aanval van de Taliban. Volgens de defensieminister is het geduld van Pakistan inmiddels op. Het lijkt erop dat de Amerikaanse filmstudio Warner Brothers... wordt overgenomen door concurrent Paramount en niet door Netflix... zoals eind vorig jaar werd aangekondigd. Paramount mengde zich in de strijd rond de overname van het bedrijf... en heeft nu volgens Warner Brothers een superieur bod uitgebracht... waar Netflix geen schep bovenop wil doen. Mensen kunnen via een website controleren of ze in de eerste set gegevens staan... die zijn gepubliceerd van de Odido-hack. De website haveibeenpwned.com heeft de gegevens toegevoegd. En daardoor kunnen mensen daar checken of hun gegevens al zijn uitgelekt. Deze site wordt vaak door experts aangeraden om te controleren of je gegevens bij een datalek zijn gepubliceerd, zoals bij Odido.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 Het komt door de spanningen tussen de VS en Europa. Nederlanders kiezen daardoor vaker om te beleggen in Europa. In Deurne is een man gewond geraakt bij een overval. Hij werd aan het begin van de nacht door twee mannen bedreigd met een vuurwapen. Kort na de overval heeft de politie drie mensen opgepakt. En Pokémon bestaat vandaag precies 30 jaar. In 1996 kwam de allereerste game uit over de monsters die je moet verzamelen. Inmiddels zijn er ook meerdere televisieseries en films verschenen... en zijn de Pokémon-kaarten in het mobiele spel Pokémon Go nog altijd populair. Het weer, eerst zonnig, maar vanuit het westen wordt het bewolkt... en valt er af en toe wat regen vandaag. Het wordt 12 tot 17 graden. Dit is ZFM.